is de Jong met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht naar overlevenden van het scheepsongeluk voor de kust van Italië. Er wordt nog gezocht naar 29 vermisten. Dat aantal werd gisteravond bekendgemaakt. Eerder werd er uitgegaan van 16 vermisten. Volgens de kustwacht bestaat er nog een sprankje hoop dat er nog mensen levend in het schip worden gevonden. In een huis op een vakantiepark in Terwolde zijn twee dode kinderen en een zwaargewonde vrouw gevonden. Het zijn twee jongens van 7 en 10 jaar en hun moeder van 41. De politie gaat uit van een misdrijf. De politie had een melding gekregen van een bekende van de familie. Wat er precies in het huis in Terwolde is gebeurd is onduidelijk. Online encyclopedie Wikipedia zet morgen zijn Engelstalige website op zwart. Oprichter Jimmy Wales wil met een blackout protesteren tegen een wetsontwerp tegen internetpiraterij. Met het wetsontwerp is het mogelijk om snel websites te blokkeren die illegale content aanbieden, zoals films en muziek waar geen auteursrecht over betaald is. Volgens critici is dat een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. steun van gemeenten aan mantelzorgers schiet tekort, dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral mantelzorgers die zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen ervaren onvoldoende steun. Het ECP benadrukt dat zorg voor deze mensen vaak zwaarder is dan bijvoorbeeld de zorg voor ouderen. Een arrestatieteam heeft vannacht in Hellevoetsluis een eind gemaakt aan een korte gijzeling. Een man van 55 hield zijn vrouw in gijzeling. Hij had volgens de politie iets bij zich dat leek op een geweer. Agenten waren op verzoek van het RIAG naar de woning gegaan. Toen ze de deur wilden openbreken dreigde de man te schieten. Uiteindelijk heeft een arrestatieteam hem overmeesterd. Zijn wapen bleek nep. Het weer, vanochtend vroeg nog overal temperatuur onder nul. Verder vandaag veel zon en weinig wind. Het wordt vanmiddag 2 graden in het oosten tot 5 aan de kust.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 Tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes 6 kilometer. Dat is een aanrijding, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendekido Ambacht en knooppunt Ridderkerk 3 kilometer. En op de parallelbaan bij Rotterdam Feyenoord nog eens 3 kilometer.